Dit is is Stubenitski met het NOS-journaal. Radko Mladic mag aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag worden uitgeleverd. Volgens een rechtbank in de Servische hoofdstad Belgrado staat niet zijn uitlevering naar Nederland in de weg... en is hij fit genoeg om naar Den Haag te gaan. De advocaat van Mladic heeft drie dagen de tijd om in beroep te gaan. Mladic wordt verdacht van oorlogsmisdaden, onder meer in Srebrenica. Hij werd gisteren aangehouden in Servië. De brand op de Kanthoutse Heide is volgens deskundigen de grootste ecologische ramp in de Vlaamse geschiedenis. Van het natuurgebied bij de Nederlandse grens is 600 hectare afgebrand. Vogelsoorten zijn zwaar getroffen. De instelling die het Vlaamse natuurreservaten beheert acht de kans klein dat de natuur volledig herstelt. Gevreesd wordt dat veel heide zal vergrassen. De jaarlijkse Harley-Davidson-dag in Arnhem gaat zondag niet door uit angst voor ongeregeldheden. De politie zegt dat er een grote kans is dat de rivaliserende motorclubs Hells Angels en Satudara op de landelijke motordag zullen verschijnen. De burgemeester van Arnhem neemt de dreiging uiterst serieus. Jaarlijks komen er zo'n 30.000 mensen op de Harley-Davidson-dag af. Het Air France toestel dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan crashte is binnen een paar minuten van grote hoogte in zee gestort. Dat blijkt uit gegevens van de twee zwarte dozen van het vliegtuig. Het toestel vloog op 11 kilometer hoogte toen het last kreeg van hevige turbulentie. Bij de ramp kwamen alle 228 inzittenden om. Alberto Contador blijft de ronde van Italië beheersen. In de 19e etappe met aankomst bergop reed hij in de laatste kilometer naar de koploper Tiralongo. Aan de eindstreep gunde de Spanjaard zijn voormalige ploeggenoten zegen. Steven Kruiswijk blijft het uitstekend doen in de Giro. Hij eindigde vandaag als zesde en staat nu elfde in het algemeen klassement. Contador staat onbedreigd eerste. Het weer, buien, maar geleidelijk vanuit het westen droger en meer zon. Maximaal 15 graden, morgen bewolkt en in het noorden regen.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 Cause I would, if I was you. If I was you. I bet you stand up in the mirror and stare at yourself. Cause I would, if I was you. If I was you. If I was you, girl, be me and you, girl. Would be no question, teach you lessons in my room, girl. And if you with it, girl, then you can get it, girl. And if you thinking, trust our drink and let it go, girl. Check it out. you free. She said she wanna go back to my C-O-N-D-O. Let's go. Oh my God, you're so damn fine, fine, fine, fine. Move them hips from side to side, side. I said, Oh my God, you're so damn cute, cute, cute, cute. Make me give up all my loot. Let's go. You ain't a dime, use a silver dollar. It'd be a crime if I didn't holler. Take a second. Thank you. your body. Rock your body. rock your body. Come on, come on, rock your body.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 En daarvoor de Rihanna met Only Girl. Je luistert nu naar eh, Rock That Body van de Black Eyed eh, wij gaan af een kwartiertje gaan een experiment starten. Daar, namelijk gaan wij ja, allemaal nummers draaien van een DJ. Want een DJ heeft een mix van ons gemaakt. En ja, wij zijn benieuwd wat jullie ervan vinden. I wanna rock your body Come on, come on, rock that body. Rock that body. Rock your body. Come on, come on, rock that body.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 Espera ao sol. floor Florida met David Guetta met de Club Can Even Handle We Right Now. Daarvoor hoorde je Ina met Hot. En daarvoor hoorde je de Black Eyed Peas met Rock That Body. En daarvoor hoorde je David Guetta met Kid Cudi en Memories. Ja. Ja, we hebben Ina Hot niet gehoord, uh, eh, Karim. Nee, maar eh, dat, dat, ligt niet aan mij. Die stond tussen de lijst, dus ik noem hem op. En dan gaan we nu zo luisteren naar... Uh, wat gaan we naar luisteren, Niels? Uh, Enrique Iglesias en Pitbull met I Like It. Dan ga ik hem aanzetten. En zo ik om eh, half zeven beginnen we met, uh, met uh, ja, een nieuw experiment. En we zijn benieuwd wat jullie daarvan vinden. we gaan namelijk vanaf een uurtje of half zeven gaan we een mix ja, draaien. Van een... terwijl hier de printer aangaat. Gaan we ja, van een, van een bevriende DJ. En ja, die wil graag hier ook bij komen. Maar we willen eerst horen hoe hij draait. Wat denk jij? Heb jij wel wat, al wat gehoord, toch? Ik heb al wat gehoord. En ik vind het wel... ja, wel oké, toch? Ja, is wel oké. Maar ik ben benieuwd wat uh, de rest ervan vindt. Dus we gaan nu even luisteren naar Enrique Iglesias en Pitbull met I Like zoals net al werd gezegd door Niels.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 You know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Give me, got me good. Now watch me. Woo! It's a different species. Me and DC, let's party on the White House lawn. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me. You see me watching you. I love the way you move. I like them things you do like. Don't stop. spaceships instead of cars. Cop a Prada space suit about the stars. me stupid high straight about the jaws. Pockets on Shrek, rockets on deck. Tell me what's next. Ja. Niels, wat was dat? Dat was Katy Perry met E.T. Met? King West. ja. Uh, ja. En, en gaan... met Like It. Ja, dat heb ik al gezegd net. Ja, precies. Ja. <laughs> Dan gaan we nu luisteren naar, eh, ja, zijn naam is DJ Trixin, of hoe, spreek je het uit? Trickin. Trickin. is de truc erin, Trickin in. Flauw grap, sorry. Nou, hij is dus een, uh, ja, klasgenoot van mij, een goede vriend van Niels. En van Martijn, die er ook is. Laat je voor, Martijn. Hoi, kijk, aardig. Hoi. Hoi. hi. Ehm, ja, wel, welke ga je, wel gaan wij? Die van eh, nummer 30, volume 1, of uh, volume 3? Jij mag kiezen. Maakt mij het uit. Omdat je zo aardig bent vandaag, mag jij kiezen. Ik zeg deze.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 Dat klopt. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we zijn jouw mix aan het draaien, voor het eerst eigenlijk, hè? Dat hoor ik, ja. Ben je blij dat het eindelijk wordt gedraaid op de radio? Ben ik blij? Ik, eh, natuurlijk ben ik blij. Ja? Ik vind het hartstikke leuk om het allemaal terug te horen. Maar eh, toch moet ik zelf zeggen dat jullie niet de, de, beste hebben uitgezocht hoor. Want dit is toch een van mijn eerste mixen die ik heb gemaakt. Ja, dan kunnen, kunnen we zeg maar, je eerste ja, niks laten horen. En eh, volgende week laten we je, je nieuwste We kunnen je gewoon horen. je laten horen. Totdat je hier zelf komt. Precies. Want eh, jij wil graag eh, na ons, wil je ook weer op de radio te horen zijn, hè? Dat klopt. Want ja, ik vind het wel een goede toevoeging, hè Niels? Ik vind het een hele goede toevoeging. ik moet zeggen... We kunnen ook gewoon gezellig een half uurtje langer zitten, toch? Ja, ja tuurlijk. Maar ik moet zeggen, jij bent nog niet zo lang bezig, toch? ik ben nog niet zo... Uh, nou ja, ik ben er een jaar geleden ook al even mee bezig geweest. En het is weer een beetje teruggekomen. Het is eigenlijk altijd al een hobby van me mhm. geweest. En eh, ik krijg alleen maar positieve reacties om mijn hoofd eh, gevlogen. Dus ik dacht, waarom zou ik het niet wat serieuzer gaan oppakken? En dan gewoon doorgaan. Ja, want hoe lang ben je nu weer bezig met, met, nummer, met dit, zeg maar? met een nummer, hoe lang daarmee nee, Nee, nee, maar ik bedoel met, hoe heet het, met weer draaien. Daar ben je nog niet zo lang mee bezig. een maandje ongeveer nu. Ja, vier, vier weken ongeveer. Ja, want ehm, hoe lang maak je, dat was eigenlijk de vraag net ook al, maar hoe lang eh, doe je over een mix maken? Hoe lang doe ik daarover? Ja. Ja, dat ligt eraan. Ik heb nu een heleboel nieuwe programma's op mijn computer staan en... eh. Mhm. Dan kan ik, eh, als ik wil, eh, drie uur over drie minuten doen. Ja. Maar meestal ga ik gewoon geïmproviseerd mixen. Ik ga niet alles uitzoeken. Dus ik mhm. kom allemaal gewoon vanzelf een beetje. En dan rolt er altijd wel wat aardigs uit. En dat duurt gewoon de tijd dat ik aan het opnemen ben. Mhm. En uh, afspeel, zeg maar. Ja. En dan tegelijk doe ik allemaal eh, met een soort draaitafel op mijn computer als het ware. Ja. Eh, mix ik alles door elkaar. Maar je moet wel echt ritmegevoel hebben hiervoor. Dat wel, ja. Nou, het is te horen dat je dat wel hebt. Het, eh, het klinkt... het klinkt echt top. Heel erg top. Zeker als je, als je daarachter, of dat je net zegt dat je hier pas weer vier weken mee bezig bent. En dan dit al na vier weken eruit krijgen. Nou, dat was niet na vier weken. Hè. Dat was eh, de eerste dag dat ik deze heb gemaakt. Dit was in één dag? Gewoon de eerste dag? Dat was de eerste dag dat ik weer begon, ja. Dus, eh, ik vind het echt bizar. Want ik, eh, ik heb best wel veel foutjes zelf terug hoor, maar dat... Uh... Ik hoorde Mario, klopt dat? Dat klopt, ja. <laughs> ik vind het echt serieus. Peetje af. Denk je niet, Niels? Mooie woordspeling. Dat kan beter dit is gewoon, Niels, hij zei dit is de eerste mix. Ja. Dat die, die, die sinds, eh, of de eerste mix die die maakte, zeg maar. Ja, weet ik. Nou ja, één van de. Ik, weet, van de eerste. ik weet niet hoe heet die bij jullie. Volume, eh, of eh, drie nummers geloof ik toch? Is Ja, dat is DJ Trick in in de mix, volume 3. Oké, nou dat zal dan de derde zijn geweest van een eerste serie mixen die ik heb gemaakt, zeg maar. Erg goed. Dus wel een beetje een van de eerste, maar niet de allereerste. Nou, mogen we jou bedanken in ieder geval voor, eh, voor dit nummer en dat je ons wil eh, helpen. Natuurlijk. Geweldig. Dankjewel. En, eh, hopen dat je je vaker mogen horen hier in de uitzending. Gaat lukken. dat komt op mijn oordeel van de volgende week denk ik hè? Ja, dat laten we maar afspreken dan hè. Ja, en dan gaan wij nu nog even luisteren naar het laatste deel van, van de mixes. En ja, Niels, wat zeggen wij tegen onze luisteraars. Zo, Mario hoor. Ja, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. De nieuwe mixes van... Week, ja, ja, met de nieuwe mixes van Pet. <laughs> Oké, dat was DJ Tricks in. Die hoorden. En eh, ja, wij gaan nu eventjes eh, doorluisteren naar de mix. En eh, wij zijn er volgende week weer.